die het niet eens zijn met de verkiezingsuitslag. Inmiddels is het weer rustig in de stad, zegt correspondent Lucas Waagmeester. We worden wakker in echt een kalme stad wel. Gisteravond in de loop van de avond is het hier tot rust gekomen. En is ook die hele meute die nog rond het congres eh, stond... Eh, door de politie verjaagd of gewoon uit zichzelf eh, vertrokken. Er is extra beveiliging gearriveerd vanochtend bij het congres. Militaire ondersteuning. Er zijn nog veel vragen. Hoe kon het zo misgaan en waarom zijn er maar 68 mensen opgepakt? Ten tijde van bijvoorbeeld de Black Lives Matter protesten hier in de stad, op dezelfde plek eigenlijk, was 400 eh, eh, arrestaties op een dag helemaal niet, eh, niet abnormaal. Hè? Daar waren ook gewelddadige elementen, Antifa, mensen die misbruik maakten van de situatie, maar die werden dan ook echt aangepakt. Gisteren was dat bepaald niet het geval. Om te voorkomen dat het opnieuw uit de hand loopt, worden ook online maatregelen genomen. Facebook heeft Trumps Instagram-account en Facebook-profiel geblokkeerd. Die worden pas vrijgegeven na de inauguratie van Joe Biden. Ander nieuws, vooral in Amsterdam en Rotterdam zijn mensen besmet met de Britse variant van het coronavirus. Deze viroloog deed onderzoek naar de cijfers. Tussen de 1 en de 5 procent van de geteste gevallen hebben de Britse variant. Dus die 5 procent dat, dat is gezien in Amsterdam en Rotterdam. En in andere eh, regio's is dat wat lager. Ze hoopt ook dat de maatregelen niet snel versoepeld worden... omdat deze variant van het virus zich sneller verspreidt. Er komt geen strafrechtelijk onderzoek naar de Belastingdienst en medewerkers die met de toeslagenaffaire te maken hadden. Duizenden ouders werden door de Belastingdienst onterecht behandeld als fraudeur. Zij moesten soms tienduizenden euro's toeslag terugbetalen. Volgens het Openbaar Ministerie zijn er geen strafbare dingen gedaan waar mensen ook echt voor vervolgd kunnen worden. En we keken vorig jaar iets langer tv, dagelijks vier minuten langer dan in 2019. Vooral het later terugkijken van programma's was populairder. Wat ook opvalt is dat er tijdens de lockdown in maart en oktober een kleine piek te zien was. Toen zetten we dus vaker de tv aan. Het weer, ook vanavond en vannacht kan er nog wat regen vallen. Het wordt net iets boven nul. Morgen wordt het op meer plekken droog en wordt het 3 tot 5 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de ANBB. In de regio Noord-Holland staat een file op de A27, Utrecht richting Almere. Tussen Hilversum en Eemnes is de vertraging 10 minuten.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 Het aantal arrestaties na de bestorming van het Capitool in Washington gisteren is verder opgelopen. In totaal zijn er nu 82 mensen aangehouden. De accounts van president Trump op Facebook en Instagram blijven voor nog zeker twee weken geblokkeerd. Volgens Facebook-topman Mark Zuckerberg is het risico om Trump de platforms te laten gebruiken zolang hij nog president is simpelweg te groot. De Efteling heeft vorig jaar door de coronapandemie een verlies geleden van 17 miljoen euro. Het bestuur heeft het over een zeer ernstige situatie. Het park moest drie keer helemaal dicht. Het weer, ook vannacht en van, spreidt nog buien. De temperatuur daalt tot net iets boven nul. Morgen vanuit het noorden geleidelijk droog en dan wordt het een graad of 4. wishing, and seasons come and go. As you sleep the tide is rising, one by one your dreams are drowning.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 Let's get down, let's get down to business. Back and forth, back and forth with the bullshit. I know I said it before, I don't mean it. It's been a while since I had your attention. So it might hurt to hit it.